uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. VVD-fractieleider Zeilstra noemt het een illusie dat de Europese grenzen met hekken kunnen worden afgesloten. Veel oppositieleiders wezen erop dat de VVD eerder juist heeft gepleit voor het sluiten van de buitengrenzen. CDA-leider Buma noemt dat nu de grote leugen van de VVD. In Nijmegen komt een groot tentenkamp voor de opvang van 3000 asielzoekers. Het kamp komt op een terrein waar ieder jaar de militairen worden gehuisvest... die meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse. Aan het einde van de middag komt de gemeente Nijmegen met meer informatie. In Hongarije is de eerste asielzoeker veroordeeld die illegaal heeft geprobeerd de grens over te steken. Gisteren ging een nieuwe strenge wet over immigratie in. De enige legale manier voor een vluchteling om Hongarije binnen te komen is voortaan een asielverzoek in te dienen. De Irakees die nu is veroordeeld wordt uitgezet en mag een jaar lang niet in Hongarije komen. Op het Malieveld in Den Haag protesteren zo'n 6500 politieagenten omdat ze nog steeds geen nieuwe CAO hebben. Vanmorgen hebben ze enkele ministeries geblokkeerd. Agenten maakten in de buurt van het parlement zoveel lawaai dat dat in de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen te horen was. En in Vlaardingen is een auto een filiaal van de Blokker binnengereden. Daarbij zijn vier gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Boven het centrum van Vlaardingen hangt door een brand vanmorgen nog steeds dikke rook. Daarom rijden er tussen Schiedam en Maasluis nog steeds geen treinen. En het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep drie jaar cel geëist tegen hockeytrainer Luigi C. Die is veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hij heeft stiekem honderden meisjes en vrouwen gefilmd in de kleedkamer van een club in Wassenaar. Het weer bewolkt met buien hier en daar stevig, met onweer en zware windstoten. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanavond wordt de wind mogelijk enige tijd hard op de wadden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Dit zijn de langste files in de Randstad eh, van dit moment. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Buntschoten 9 kilometer. De A10 Noord tussen Nieuwendam en het Koenplein 5 kilometer richting Den Haag. Na een ongeluk, drie rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem-Utrecht-Den Haag tussen Bunnik en de Meer 9 na een ongeluk. De A13 Den Haag-Rotterdam bij de afrit Berkel en Roderijs 9.